Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een olieraffinaderij in de Russische regio Krasnodar is vannacht brand uitgebroken na een droneaanval van Oekraïne, melden lokale autoriteiten op Telegram. De brand zou zijn ontstaan nadat een drone werd neergehaald. De werknemers van de raffinaderij zijn geëvacueerd, niemand raakte gewond. Als gevolg van de brand wel overleed iemand door een hartaanval. Afgelopen nacht zouden ook een aantal Oekraïense drones neergehaald zijn bij Moskou, zegt de burgemeester van de Russische stad. In Mierlo in Noord-Brabant is een vrouw na een steekpartij voor haar woning op straat overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden, vermoedelijk de partner van de vrouw. Vijf kinderen die in de woning waren raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Tel Aviv zijn gisteravond waterkanonnen ingezet... tegen demonstranten die de snelweg blokkeren. Dat melden Israëlische media. In meerdere steden in Israël gingen opnieuw duizenden mensen de straat op... om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. Ze eisen dat Netanyahu en zijn oorlogskabinet opstapt. Het zuidwesten van IJsland is voor de vierde maand op rij getroffen door een vulkaanuitbarsting. Uit een scheur van ruim drie kilometer stroomt lava. Een populair spa-resort in het gebied is ontruimd. Het vissersdorp Grindavik, dat midden in de gevarenzone ligt, werd twee weken geleden terug uit voorzorg al geëvacueerd. In de Eredivisie heeft Vitesse in eigen huis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Almere. In Rotterdam speelden ook Excelsior en RKC Waalwijk met 1-1 gelijk. Door deze uitslagen blijft de stand onderin ongewijzigd. Vitesse staat met 17e met 5 punten, staat 17e met 5 punten achterstand op Excelsior en RKC. Er was gisteravond nog een wedstrijd.